Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ramp in het Hillsborough voetbalstadion in 1989 was vooral te wijten aan de politie. Tot die conclusie komt een Britse rechtbankjury na twee jaar onderzoek. De jury spreekt van een onrechtmatige daad. De politie van Sheffield hield lang vol dat dronken supporters er de oorzaak van waren dat de situatie uit de hand liep. Bij de ramp in het Hillsborough-stadion kwamen 96 supporters van Liverpool om het leven. 766 mensen raakten gewond. Snelweg A59 bij Oosterhout is dicht na twee ongelukken. Tussen Raamsdonksveer en knooppunt Zonzeel kwam een vrachtwagen dwars op de weg te staan, waarna er een auto op botste. In de staart van de file achter het ongeluk botsten 13 auto's op elkaar. Een vrachtwagenchauffeur raakte zwaar gewond, meldt de politie. Twee andere automobilisten zijn lichtgewond. In Oekraïne is de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl herdacht, vandaag precies 30 jaar geleden. In de hoofdstad Kiev werd een minuut stilte gehouden en president Poroshenko en andere hoge politici legden bloemen bij het herdenkingsmonument voor de slachtoffers. Poroshenko was ook bij de herdenking in Tsjernobyl zelf. 30 jaar geleden brak na een test brand uit in de kerncentrale. Een radioactieve wolk trok over West-Europa en naar schatting 5000 mensen overleden aan de gevolgen van de ramp. De Nederlandse horrortandarts Mark van N. is door een rechter in Frankrijk veroordeeld tot acht jaar cel. Er was ook acht jaar geëist. Ook mag hij nooit meer zijn beroep uitoefenen. Van N. ruïneerde in zijn praktijk in Château Chinon het gebied van zeker 120 patiënten. De lintjesregen is in volle gang. Ook dit jaar zijn de koninklijke onderscheidingen weer uitgereikt. En onder andere acteur Tom Hofman, radiopresentator Govert van Brakel... en tv-presentatrices Natasja Vroger en Loretta Schrijver. Dan nog het weer, stevige buien met onweer en hagel. Soms wat zon en het wordt hooguit 8 graden. Ook op Koningsdag buien, vooral in de namiddag vaker zon. En het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB.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 Pass the the left hand side. Pass the the left hand side. It Give me the music, make me jump and fun. It don't go done. Give me the belt, they are not important. I don't use a cordless, microphone to board them. They don't feel real to me. Me need real woman, others built on me. You the prime, on the line, being green box when I couldn't afford to afford. Clean socks, scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth. You yell too much about the penny and this mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.